Goedenavond, ik ben Juri en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie verdachten van een dodelijke mishandeling in Den Haag worden uitgeleverd aan Nederland. Dat zegt de Duitse justitie tegen Omroep West. De drie waren volgens het OM betrokken bij de dood van een man van 23 bij een café op het plein. Je hoort politie er zou vermoedelijk een ruzie vooraf zijn gegaan aan die openlijke geweldpleging die hier op het plein heeft plaatsgevonden. Nou, uit onderzoek is gebleken dat er vier verdachten geweld hebben gebruikt. Die vierde verdachte is ook in Duitsland, maar het uitleveringsverzoek tegen hem loopt nog. De PVV en de VVD willen ook grenscontroles invoeren. Duitsland is dat al van plan, onder meer om illegale migratie tegen te gaan. Geert Wilders zei in de Tweede Kamer dat Nederland ook zoiets moet doen en hoe eerder hoe beter. De politie heeft nog iemand opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Dronten. Gistermiddag werd er geschoten in een woonwijk. Een man overleed en een andere man en een vrouw raakten zwaar gewond. Een man van 48 werd al aangehouden en nu is er ook een vrouw van 45 opgepakt. Het worden spannende uren voor Kamala Harris. Vannacht, onze tijd, gaat ze voor het eerst op televisie in debat met Donald Trump. De presidentskandidaten gaan nek aan nek in de peilingen. Dit debat kan kandidaten maken of breken, vertelt correspondent Rudy Bauma. Dus ja, er gaat vanavond op elke detail gelet worden. Ik moet zeggen, ter nuancering, dit soort debatten zorgen normaal gesproken niet tot hele grote verschuivingen. Want ze worden vooral bekeken door Amerikanen die echt politiek geïnteresseerd zijn en toch al wel weten op wie ze gaan stemmen. Maar echte uitglijders kunnen wel degelijk bepalend zijn. En eh, dat heeft de geschiedenis wel bewezen. Het debat is om drie uur vannacht te volgen via Amerikaanse media. Of je hoort het morgen, fijn samengevat, bij ons op de radio. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen is er steeds meer regen. Dat blijft vanavond en vannacht zo. Morgen wordt het niet veel beter. Flinke buien met hagel en onweer. En dan is het een graad of 14.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 effort to asking for a raise. He says, sorry son, but today is not a good day. Then he said, come back tomorrow, but I know he'll never pay. So when tomorrow rolls around, it's turned into today. I've got the Mayan blues all day too. They always say tomorrow, but it never does come through. So like it or not, I guess I got them home on young blues. And I went down to the bar that I've been going to for years. I was really in the mood to have a couple beers. But a knock was on the door. There was a close sign on the wall Maybe back tomorrow Or maybe not at all I've got manana blues All day, all night too They always say tomorrow But it never does come through So like it or not, I guess I got them home manana blues come back tomorrow, I'll have all the love you need. So I'm stuck here in that same old place I always seem to be. I've got the Mignon Blues all day and all night too. They always say tomorrow, but it never does come through. So like it or not, I guess I got them home onion blues. Yeah, like it or not, I guess I got them home onion blues. Mañana Blues is van Matt Castillo. De song maakt deel uit van zijn album Pushing Borders en heeft een bluesy country vibe die de luisteraars meeneemt naar de honky tonks van Texas.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 Halfway Down uit 1995 vol met strijkers is eigenlijk geschreven door de bluegrass georiënteerde singer-songwriter Jim Lauderdale. Patty Loveless is de vertolkster. is het favoriete album van de maand. De Dirtcats klinken alsof ze rechtstreeks uit een ouderwetse honky-tonk bar komen, maar met een moderne twist. I don't care, I need her. Here's gone, hit the road, let me high and dry. Hanging on the belt buckle, some California guy. I saw his beam speed away, heading toward the woods. She's got a cabin by the river, crying don't do me no good. I don't care, I don't need her, I don't care, I'll make a stand. I don't care if I ever see her again. I don't care, I don't give a damn. Mary's got a cheater smile, gets you every time. Green eyes that call your name, I figure that's a perfect crime. Hair that falls and lazy curls, you gotta look twice. The way she walks can burn you up, but her heart's a piece of ice. I don't care. face makes you think she's pure. Kisses you like a special, though you're never sure. I can picture what she's doing, I don't know. He's got a cabin in the woods, with Mary and the river ever see her I don't care, I don't give a damn Don't care, I don't need her, I don't care I won't make a stand I don't care if I ever see her again I don't care, I don't I don't give a damn give a damn give a Caleb Koudel heeft een lange weg afgelegd om te komen waar hij nu staat. Zijn muziek heeft veel veranderingen ondergaan en zijn nieuwste album, Sweet Critters, heeft de sweet spot gevonden tussen zijn verkenningen van folk, gospel, country, soul en funk. Met als voorbeeld Kentucky When You Called. I will take your hope and hurt Your blackberry stains Your thorns in my shirt mountain peaks and gloomy days, your hairpin curves and straightaways. I was in Kentucky when you called, with my back to the wall. Stay right there, I'm on my way. I'll find the middle of the maze. I will take your pride and shame, your sunburned shoulders, your morning rain, your widowmaker overhead, your tiresome grip on a lonely thread. I was in Kentucky when you called, with my back to the wall me cover van deze week. Danny Nichols is een Britse zangeres die de oversteek naar de States heeft gemaakt. Haar uitvoering van Blue Bayou benadert de Linda Ronstadt versie. I feel so bad I got a worried mind I'm so lonesome all the time Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. baby again. Gonna be with some of my friends. Maybe I'll feel better again on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue I. you. Wind is een tour de force van Lenny Wilson.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 Close Up the Honky Tonks is één van haar bekendste songs. 2012 werd bij Down Sears longkanker vastgesteld en ondanks haar strijd tegen de ziekte bleef ze optreden en muziek maken tot kort voor haar overlijden. A11 en Old Fashioned Broken Heart zijn nog twee juweeltjes van haar. Crossroads. Country Flashback. achter ons. Nu weer naar het heden. It Just Take One benadrukt hoe één stem, één daad van moed... een groot verschil kan maken en verandering teweeg kan brengen. Brock Davis met zijn nieuwe single. Friday night needed her to stay a little later... If you wanna climb the ladder, you're gonna have to do me some favors. He was standing so close behind her when he put a hand on her shoulder. She froze in disbelief, and that's when he got a little bolder. But he's the son of the owner, this said when she went to report it still be boys. Why don't you try to ignore it? But then she thought about the next girl. There'd be no one to protect her. Cause if no one makes a stand, there's no way this world's getting better. And it just takes one voice to speak out. van de Canadese zangeres Tyler Lorette gaat over het accepteren van jezelf en het niet proberen te zijn wie je niet bent, zelfs als dat betekent dat je niet aan de verwachtingen van anderen voldoet. That guy's kind comes home at 2 a.m. If he comes home at all That guy's too busy hanging with his friends, and he can't even call. Yeah, he sure can tell a lie. He's the runaround kind, says he's putting you first. You're the last on his mind. Is he even worth those tears that you're crying? If it were talking about a drink. That guy's real good at leading you on, but he ain't thinking about a ring. I never break your heart, no, I never let you down or leave you falling apart like you are. you mine Then the whole world would see your top of the line de Spotlight. Nielsen's Southern Harmony is een Noorse band geleid door Bjorn Nielsen, een veteraan in de Noorse country en rock scene. Met Nielsen Southern Harmony heeft hij een nieuwe muzikale richting ingeslagen en dat is een mix van country en rock. Mississippians is de song. passing of the midnight train. Used to be we were all to pay attention. Een opvallend kenmerk van hun muziek is het gebruik van de mondharmonica, bespeeld door Eric Nielsen. In Sleepy Sidewalk Blues horen we de mondharmonica in een prominente rol.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 Hunter Styles met zijn versie van de song. on the phone. Boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. His mother cries, he walked out. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home. Bill, don't take your guns to town. He laughed and kissed his mom and said, You're Billy Joe's a man. I could shoot him quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down. And tried again, zeroed away. Don't take your guns to town, son, leave your guns at home. Bill, don't take your guns to town. He sang a song on he rode guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked in a bar and laid his money down. His mother's words echoed again. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home. Bill, don't take your guns to town. He drank his first strong liquor to calm his shaking hands tried to tell himself at last he'd become a man. A dusty cowpoke at his side began laughing. down. He heard again his mother's words. Parker staat borg voor een passend afscheid met Goodbye You. Tot volgende week. Dag. sunshine looks good on your skin You know I could be in L.A. by the morning And if you ever ask her hello truth Hello over Goodbye fever with a heart as cold as ice.